van der Linde met het NOS-journaal. Het rekenonderwijs op basisscholen is niet goed genoeg op kinderen afgestemd, ziet de onderwijsinspectie. Tweederde van de leerlingen moet eindgroep 8 op een bepaald niveau zitten, maar in de praktijk haalt maar 33 procent dat. Volgens het inspectierapport zijn de lesmethodes niet altijd even passend. De inspectie stelt voor om op elke school een rekencoördinator aan te stellen. Ook zou op de PABO meer aandacht voor rekenonderwijs moeten komen. Nederlandse bedrijven hebben vorig jaar 17,6 miljard euro aan coronasteun ontvangen. Het gaat om compensatie van loonkosten en vaste lasten, zegt het CBS. De sectoren die de meeste coronasteun ontvingen waren de groothandel, uitzendbureaus en de horeca. Seniorenorganisatie KBO-PCOB wil uitleggen over het vaccineren met AstraZeneca. Demissionair minister De Jonge maakte gisteren bekend dat voorlopig alleen 60-plussers het coronavaccin krijgen. Maar de seniorenorganisatie vindt dat besluit niet goed onderbouwd. Er zou twijfel en angst zijn onder ouderen over het vaccin. De GGD heeft alle prikafspraken met AstraZeneca afgezegd. 60-plussers krijgen binnenkort een nieuwe afspraak en worden dan alsnog geprikt met AstraZeneca. Volgens minister De Jonge komt de planning van de vaccinatiestrategie niet in gevaar door de wijziging. Een Zuid-Koreaanse olietanker die sinds januari vastlag in Iran is vrijgegeven. De tanker werd begin dit jaar in beslag genomen in de straat van Hormuz. Dat werd internationaal gezien als vergelding van Iran op Amerikaanse sancties. Vandaag is er een topoverleg over het herstel van het nucleaire akkoord... en daarmee het diplomatieke contact met Iran. En vannacht mocht de tanker vertrekken uit een Iraanse havenstad. De kapitein en de bemanning maken het goed, volgens Zuid-Korea. Het weer nog. De dag begint bewolkt met in het noorden wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms een beetje zon. Het wordt 8 tot 13 graden.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 Nederlandse bedrijven hebben vorig jaar 17,6 miljard euro aan coronasteun ontvangen, zegt het CBS. Het gaat dan om compensatie van loonkosten en vaste lasten. En archeologen hebben in Egypte een complete stad blootgelegd. In verschillende gebouwen vonden historici potten, ringen en standbeelden.